Dit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een zware aardbeving voor de kust van Japan zijn zeker 23 mensen gewond geraakt. Een deel van de slachtoffers was tijdens de beving in een hotel. De meeste gewonden vielen door vallende objecten. De beving had een kracht van 7,5. Er volgde ook een tsunami met golven tot 70 centimeter. Minder dan de 3 meter waar rekening mee werd gehouden. De tsunami-waarschuwing is weer ingetrokken. Oekraïne en de Europese bondgenoten verwachten vandaag een aangepast vredesplan klaar te hebben om voor te leggen aan de Verenigde Staten. Gisteren was er overleg in Brussel tussen president Zelensky, de leiders van de Europese landen en vertegenwoordigers van de NAVO en de Europese Unie. Volgens Europa werden de Oekraïense belangen vergeten in het vorige plan dat de VS samen met Rusland opstelde. Er zijn nog geen details bekend over het Europese voorstel. Separatisten in Jemen zeggen dat ze het zuiden van het land grotendeels in handen hebben. De Zuidelijke Overgangsraad begon vorige week aan de opmars en zegt nu aan de macht te zijn in de havenstad Aden. In die stad zit ook de regering van Jemen. De separatisten zeggen dat politieke kopstukken de stad hebben verlaten. Vijf jaar geleden had de groep de stad ook alles ingenomen... maar de overgangsraad sloot zich daarna aan bij de internationaal erkende regering. In Jemen woedt al elf jaar een burgeroorlog. Daardoor is er een groot tekort aan voedsel en medicijnen. In Brazilië is iemand opgepakt voor de roof van acht gravures van de Franse schilder Matisse. Die waren eerder geroofd uit een bibliotheek in Sao Paulo. Een tweede verdachte is nog voortvluchtig en ook de kunstwerken zijn nog niet terecht. Het weer in de loop van de nacht trekt, trekt, regen van zuid naar noord. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen een grijze dag met alleen in het zuidoosten zon.